Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Toeristen lieten Nederland in het eerste coronajaar 2020 massaal links liggen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het dieptepunt april... toen er 97 minder toeristen waren dan het jaar daarvoor. Het aantal mensen dat in eigen land op vakantie ging steeg wel. Vooral in de zomer en nazomer van 2020. De Amerikaanse president Biden heeft Kentucky tot rampgebied verklaard. Afgelopen weekend raasden dodelijke tornado's door de staat. Het dodental nadert de 100. Door de verklaring van Biden komt er geld beschikbaar voor noodhulp. Een plofkraak op een geldautomaat in Haarlem heeft afgelopen nacht voor veel schade gezorgd. De explosie veroorzaakte een flinke ravage bij een winkel. Ook sprongen er ramen in de omgeving. Toen hulpdiensten aankwamen waren de dader of daders al gevlucht. Ze reden vermoedelijk weg op een scooter. Of er ook iets is buitgemaakt is niet bekend. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over een langere kerstvakantie. Het OMT adviseerde dat wel, om besmettingen op scholen tegen te gaan. De komende dagen zijn er meer overleggen en dinsdag is er een persconferentie. Het is al wel duidelijk dat de avondlockdown wordt verlengd tot in het nieuwe jaar. In Engeland wordt de boostercampagne versneld. Iedereen boven de 18 kan voor 1 januari al een derde prik krijgen. Een maand eerder dan de bedoeling was. Volgens premier Johnson zit er een vloedgolf aan omikronbesmettingen aan te komen. Er worden vaccinatiecentra ingericht die zeven dagen in de week open zijn. En het leger wordt ingezet. Het weer, is vandaag vooral bewolkt, af en toe wat motregen en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je een half uur tijdverlies tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. komt er een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht.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 They're glad it's Christmas. People caroling into the night. Where the snow is falling, their sleigh bell rides tonight. We'll snuggle to a nice warm fire. I'm glad it's Christmas. But before this day gets underway Ha sido bueno que nos encontremos.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 En la cama y en la playa Zeg me wat ik moet doen, het maakt niet uit waar of hoe. Zeg me waar ik moet gaan, Eén nog nodig heb ik maar. Te amare, en todo si te te lo haré, te lo haré.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 Volgens het CBS was het dieptepunt april... toen er 97% minder toeristen waren dan het jaar daarvoor. Het aantal mensen dat in eigen land op vakantie ging steeg wel. Een plofkraak op een geldautomaat in Haarlem heeft vannacht voor veel schade gezorgd. De explosie veroorzaakte een flinke ravage bij een winkel. Ook sprongen er ramen in de omgeving. De dader of daders reden vermoedelijk weg op een scooter. Het weer, is vooral bewolkt met soms wat motregen. Het is vandaag een graad of 10. sunshine hit me with them good vibes. Pictures on my phone live. Everything is so fine. Little bit of sunshine. Yeah. Crazy lately, I'm confirming. Trying to rob myself of something. You just trying to get a word, and life is not fair. I've been working on my tunnel vision. Trying to get a new prescription. Taking swings and even missing, but I don't care just a little bit. Breathing more, just a little bit. Care a little less, just a little bit. Like life is woo. Now make more, just a little bit. spend a little more to get rid of it. Smile a little more, and I'm into it. I, I, I, I, I've been running Ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk.